4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft een miljardencontract bij de Duitse marine binnengehaald. Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het bedrijf uit Gorkum gaat vier fregatten bouwen... waarmee een bedrag van ruim 5 miljard euro is gemoeid. De grootste Duitse marineorder ooit. De schepen worden gebouwd in Hamburg bij de Duitse partner van Damen. De Bondsdag moet nog wel akkoord gaan met de aanbesteding. De rechtszaak tegen de oud-voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie IAAF is met vijf maanden uitgesteld. Er zijn nieuwe documenten opgedoken, waardoor het proces tegen de 86-jarige Lamine Diak vertraging heeft opgelopen. De Senegalees staat terecht voor fraude en witwassen. Justitie in Frankrijk deed lang onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro... die Diak zou hebben gekregen voor het verdoezelen van positieve dopingtests... van vooral Russische atleten. Diak, die al vijf jaar huisarrest heeft in Frankrijk, ontkent alle beschuldigingen. De VS stuurt 21 Saoedische studenten die op een militaire basis in Florida een training volgden terug naar hun land. Aanleiding is de moordaanslag die een Saoedische student vorige maand pleegde op de basis in Pensacola. Hij schoot toen drie mariniers dood, volgens de VS uit jihadistische motieven. Justitie denkt niet dat de 21 Saoediërs wisten van zijn plannen... maar onderzoek wijst wel uit dat een groot deel van hen... in contact is geweest met kinderporno. Ook vond de politie op hun social media-accounts content... die moslim-extremistisch en anti-Amerikaans is. FC Barcelona heeft trainer Ernesto Valverde per direct ontslagen... vanwege de slechte resultaten van de club. Spaanse media zinspeelden al langer op zijn gedwongen vertrek. Donderdag verloor Barcelona van Atletico Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup.